Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Asielzoekers staan zo goed als leeg. Bijna een derde van de 52.000 beschikbare bedden blijft onbeslapen... blijkt uit onderzoek van de NOS. Duizenden mensen stromen door naar huurwoningen... waardoor het aantal lege bedden stijgt. Ondanks de leegstand en het afnemen van de asielstroom... komen er de komende 12 maanden nog eens 15.000 plekken bij. De afperser van de Jumbo-supermarkten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar, zoals justitie ook had geëist. Alex O. ontkende alle betrokkenheid, maar volgens de rechtbank heeft hij vorig jaar bij zijn volle verstand Jumbo afgeperst. Bij twee filialen plaatste hij explosieven en die ging één keer ook echt af. De oprichting van een Rotterdamse school door salafistische moslims kan voorlopig doorgaan. Minister Ascher van Sociale Zaken is niet van plan de komst van de school tegen te houden. Wel houdt hij de organisatie scherp in de gaten, want volgens Asher is het salafisme een stroming binnen de islam die sommige jongeren op verkeerde ideeën brengt. Bij een explosie op een militaire schietbaan in Hongarije zijn drie doden gevallen. Volgens de Hongaarse publieke omroep ging het om een ongeluk. De slachtoffers zouden leden van de explosieve opruimingsdienst zijn. Het is nog onduidelijk wat ze deden op de schietbaan. Brabantse en Limburgse boeren die door het noodweer van vorige week minder werk hebben... kunnen werktijdverkorting aanvragen voor hun werknemers. Die hoeven daardoor minder te werken en de overheid betaalt mee aan het salaris. Op die manier komt het kabinet de gedupeerde boeren tegemoet. Het weer dan nog. Vanavond klaart het op. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, af en toe nog een bui. Het waait morgen flink en het wordt hooguit 19 graden. Zondag gaat het minder hard waaien en wordt het opnieuw een graad of 19. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Zalbommel nog een kwartier op Op de A9 amstelveen maar tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer... drie kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht kom je in drie kilometer bij Voorburg. De vertraging is daar 20 minuten om de stad uit te komen. De rechte rijstrook is daar dicht.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 krijgt u in de tweede uur. De tweede uur krijgt u heel veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Maar ook om half zes of om half zeven, neemt u me niet kwalijk. Om half zeven de tijd vliegt. Het weer voor het komend weekend. En we hopen toch een beetje dat het een beetje zon wordt, hè? En ik ga door met Joe Cocker, Unchain My Heart. let me be. Cause you don't care. Well, please set me free.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 Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh Un petit coup de Marseillaise. Oh non Un petit bout de la Madeleine. Sûrement pas Vive l'amour à la française et vive la France et la Corrèze. Ouh Tout finit des chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Oh, oh. oh. m'en fou. Il épousa un jour de gloire. Une demoiselle nommée Victoire. c'est Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Devant le maire, la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez Un petit coup de Marseillaise. Un petit bout de la de l'amour à la française. Et puis Paul et ses falaises. Ouh Fini par des plongeons. À moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Oh, oh. je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce qu'il faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Fit une entaille, plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez Un petit coup de Marseillaise. non. Et puis enfin le père Lachaise. Ouh Tout finit au bouillon, pompon. À moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going. en het Juttersmuseum. Het jutten is zoeken naar aangespoeld materiaal op het strand. Vroeger was jutten een manier om het extra geld te verdienen. De aangespoelde spullen van vergane schepen werden gebruikt als bouwmateriaal, brandstof of werd verkocht. Echter vandaag de dag is jutten meer een hobby. Op het strand is er dagelijks van alles te vinden van de jutter. De en echte jutter ben je als je er weer en wind over het strand loopt. Turend over de zee hopend op een bijzondere vondst. Bijzondere vondsten zijn ook te vinden in de flessenpost van over de hele wereld. Deze flessenpost is te vinden in het museum. En als je het nieuwsgierig bent naar het verhaal erachter... de strandjutters vertel je er graag over. Het lijkt erover over tegenwoordig steeds minder aanspoelt, maar het tegenwoordig is waar. De zee is niet rustiger geworden, maar de scheepvaart is containervaart geworden... Op de zee worden er wereldwijd ongeveer 10.000 containers per jaar verloren. Daarnaast worden er op de schepen nog veel dingen over de muur gezet. Ook spoelen er vaak drijvers in alle kleuren en maten, boeien, weersondes, apparatuur van zeeonderzoek, viskratten, werk- en waterschoenen aan. Stichting Zee, Strand en Juttersmuseum, Zandvoort aan Zee. Strandweg 2, gebouwde rotonde. Telefoonnummer 023 571 2221 of www.juttersmuseum.nl en het e-mailadres is info at info@juttersmuseum.nl. En de openingstijden zijn woensdag van half 2 tot 4, zaterdag van 12 tot 4 en zondag ook van 12 tot 4. En tijdens de schoolvakantie zijn ze open van maandag tot en met vrijdag van 1 tot 4 en zaterdag en zondag van 12 tot 4. De toegang is gratis. Wilt u op een ander tijdschrift komen of voor een groep reserveren, bel of mail ons dan. Ja, u hoorde hem al eventjes doorheen, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was. We gaan door met de Dire Straits, Sultans of Swing. vrijdagavond in het Wapen van Zandvoort een zangavond. Kom iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het Wapen van Zandvoort. Met de wapenzangers en van Zandvoort. In verband met culinair Zandvoort werd het zingen van eind juni verplaatst naar 1 juli. De kosten zijn gratis. De locatie is het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. En de website is www.facebook.com schuine Wapen van Zandvoort. the moonlight, covered by the twinkling starlight. In the lovely summer June night, by the rolling of the sea tide, wish that it was everlasting. Saw that it's too much, I'm asking. Sorrow makes my heart all aching, but you promised to keep waiting waiting. Oh, my darling Helena, on the beach of Guitarra, tall and slender there beside me, is your tender love to guide me. Must have been my lucky day, make up my mind to go away, to take on a holiday and squeeze a ticket to Guitarra. I'm blessing my lucky charms. I'm holding you in my arms. You're giving me paradise. You're giving me paradise. Oh, my darling Elena, on the beach of Guitarra, tall and slender, there beside me, with your tender zomer of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zagen we helaas de zon af en toe. Uit wolkenvelden die over het land trokken... kon soms wat lichte neerslag vallen. Nou, kijk maar naar buiten. Veel stelt het allemaal niet voor. Bij een matige zuidwestenwind werd het wel iets warmer... met 20 tot 22 graden in het binnenland... maar aan zee was het een stuk frisser. In het weekend wordt het nog koeler met 17 tot 20 graden. Gelukkig ziet het weerbeeld er niet slecht uit. Zaterdag schijnt de zon van af en toe van tijd tot tijd. Zondag is er wat meer bewolking. Maar op enkele buien na wordt het droog dit weekend. Op de lange termijn zijn er helaas nog steeds geen aanwijzingen... op warmer, zonnig en droger weer. Voorlopig gaat het licht wisselvallig en koele zomerweer... dus ook in de maand juli gewoon door. vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou heb ik ze niet. Het is net of ik mezelf verloren ben. In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten. In het hart van mijn gevoel mis ik je lach. Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. laatste Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. is net of ik mezelf verloren ben. Het is net of ik de diepste dalen ken. In het hart van Italia Festival. 2 juli aanvang om 8 uur s avonds. Op het circuitpark Zandvoort een prachtig race en op het Raadhuisplein op deze avond maar liefst twee... meer dan populaire bands uit de regio. De uit vijf muzikanten bestaande Sixies, coverband, de Band, begint het optreden om 8 uur s avonds. De uit 25 jaar bestaande band brengt een ijzersterk en roesvrij repertoire... van oldies en bad goodies... Halverwege de avond neemt een hele goede bekende... in het Zandvoortse plaat op het podium op het Raadhuisplein. De Ruud Jansen. Wie kent hem niet? Nou, ik ken hem heel goed. Met zijn band zal ongetwijfeld weer de pannen van het dak spelen.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 Happy Half Year. De bekende radio-dj, Guy Beelen, maakt aanstaande vrijdag zijn uitzending live vanaf het Zandvoortse strand. De 3FM-dj viert dan de 2016 en dan precies de helft op zit. Zijn Happy Half Year radioprogramma is tevens de laatste show voor zijn zomervakantie. Vanaf 4 juli vervangt Domien Verschuren drie weken de ochtendshow op 3FM. Luisteraars worden uitgenodigd om de Happy Half Year samen met Belen te vieren bij de haven van Zandvoort. Misschien kun jij wat bijdragen. Heb je halve oliebollen of half vuurwerk? Wat je maar wilt. Ik regende de muziek en een hoop gekkigheid. Aldeus Belen op zijn website. Aanmelden kan via www.gielplusvara.nl Woman, do you love me? Woman how I'm doing. What shall I say? Things are okay. Well, I know they're not, and I still may have lost. Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. I hope you'll take your time and tell me when we're alone. Love will come. kandidaten gezocht voor onderscheiding. Rond Koningdag zijn er weer een aantal Zandvoortse koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligerswerk. Dat ze belangeloos voor de samenleving hebben verricht. Zandvoort kent er velen, want het mag zich gelukkig prijzen met een hoog aantal percentage vrijwilligers in Nederland. De vrijwilliger is de kurk waar de Nederlandse samenleving op drijft, zegt burgemeester Niek Meijer steenvast als hij een koninklijke onderscheiding mag opspelden. Marion Verstegen, Poelman en Henny Rukert, onze collega... waren twee supervrijwilligers die in april verrast werden met een koninklijke onderscheiding. Ik was er echt helemaal overdonderd, want ik had het nooit verwacht, zegt Marion. En Henny Ruckert beaamt dat. Kent u ook mensen die jarenlang vrijwilligers doen... en daardoor ook in aanmerking zouden kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding? Stuur dan een e-mail naar burgemeester.zandpoort.nl of schrijf een brief naar de gemeente Zandvoort, postbus 2... 2044 AA in Zandvoort. Zij duidelijk op de envelop afdeling kabinet. En in de linkerbovenhoek vertrouwelijk. sun sets on fire as he casts. Welkom bij de haven van Zandvoort. Niet zomaar een strandlocatie, maar één die 365 dagen per jaar geopend is. Prachtig gelegen op het strand in het centrum van Zandvoort... op loopafstand van trein- en busstation. Elke dag geopend van 9 uur voor ontbijt, lunch en diner. Tevens trouwlocatie en u kunt bij ons terecht voor alle soorten evenementen. Ook voor uw bedrijf. Loop gerust eens binnen, we zien u graag verschijnen. Een haven in Zandvoort? Jazeker. In principe van haven van Zandvoort is even avontuurlijk als eenvoudig. In 2009 is het aangelegd als haven, veilig op het droge. Met de huidige stijging van de zeespiegel verwachten we in 2025 de eerste schepen in de haven te mogen verwelkomen. Wilt u meer zien? Bekijk de historie van de haven van Zandvoort. Tot 2025 zijn we natuurlijk een strandpaviljoen met veel plezier aan die aan uw wensen voldoet. De haven van Zandvoort Strandafgang Paulusloot, nummer 9. 2042 AA in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 8888. En het e-mailadres info at dehavenvanzandvoort.nl my friend. I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway.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 Mijn twee uur zitten erop. Ik hoop dat u genoten heeft, want ik deed het op mijn manier. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Zelfde tijd en dezelfde presentator. Een heel gezellig weekend. Ik hoop dat het weer voor u wat opknapt.